uur. Dijkers met het NOS Journaal. Voor het eerst in een eeuw is Rusland niet in staat om een deel van zijn buitenlandse schulden af te lossen. Het gaat volgens persbureau Bloomberg om ongeveer 100 miljoen dollar aan rentebetalingen... die het land aan buitenlandse investeerders was verschuldigd. Afgelopen nacht verstreek de respijtperiode. Rusland zegt het geld wel te hebben, maar kan de schuld niet aflossen vanwege de economische sancties die tegen het land zijn ingesteld vanwege de inval in Oekraïne. Het geld zou daardoor zijn blijven hangen bij een bank. Boeren zijn van plan om vandaag opnieuw te demonstreren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Hoe en waar ze dat gaan doen is niet duidelijk. Volgens actiegroep Farmers Defence Force heeft het boerenprotest in Stroe van afgelopen woensdag niks uitgehaald... en zal daarom vanaf het middaguur alles rollen wat kan rollen. In Colombia zijn zeker acht doden gevallen toen een tijdelijke tribune van een stierenvechtarena instortte. Nog eens 60 toeschouwers zijn volgens lokale media gewond geraakt. De houten tribune vol toeschouwers stortte in elkaar toen het publiek werd aangemoedigd om zelf de ring te betreden om de confrontatie met de stieren aan te gaan. De meeste slachtoffers die na een incident in een discobar in Zuid-Afrika om het leven kwamen... zijn tussen de 13 en 17 jaar oud. Ze vierden er het begin van de schoolvakantie... toen het gisternacht misging toen er paniek uitbrak in de bar. De politie dacht eerst dat de 22 slachtoffers door verdrukking waren omgekomen... maar omdat de lichamen geen zichtbare verwondingen zouden hebben... wordt er nu verder onderzoek gedaan. Het weer. Verspreid over het land vallen nog een aantal buien, vooral in het oosten.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 Uh, yeah. You know you got me in the palm of your hand out ZFM, Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits. Y si te llama, dígalo que llame otra vez. Si vuelve y llama, no siga esta batería con un ex. El amor es muy lindo pa' que llores por un feo. Que no te dañe tu noche de teteo. Bótalo si no cumple con su empleo. Que no te manda ni que fuera un correo. muy Si se descuida yo te robo, robo, robo, robo, robo, robo. Si te tira yo te cojo, cojo, cojo, cojo, cojo, cojo. A las seis yo te recojo, los aros me yo te cojo, cojo, cojo, cojo, cojo, cojo. Hey. A las seis yo te Hasta teclado tiene espacio. No le dé hora de volver, tú no eres un Casio. <laughs> Bienvenidos al, al bloque cerebro. Dímelo, blow. John el Diver, yo Music. Yeah, yeah, yeah, yeah. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que le pasa? Que cuando se pone triste se le pasa. Allá va con su culota. Ay, cuando sale hay un bobote. Ya no se quiere papi, entiéndelo, Entiéndalo, Ey, ella misma dice prendelo. Ey, Ella misma dice prendelo. Ey, Ella misma dice prendelo. Allá va con su culota. not last Time went on and I waited for you I didn't know what else I could do I, do?